Voor hun leven wordt gevreesd. De boot vertrok maandag uit een haven op de Bahama's en had een dag later in Florida moeten aankomen. De afgelopen dagen zocht de kustwacht een gebied af dat groter is dan Nederland, maar vond geen spoor van de vermiste boot. Iran gaat weer uranium verrijken tot een zuiverheid van 20 heeft het land laten weten aan de atoomwaakhond van de Verenigde Naties. Ook voor het atoomakkoord uit 2015 verrijkte Iran zijn uranium tot 20 Het Iraanse parlement nam vorige maand een wet aan waarin werd vastgelegd dat het verrijken van uranium moet worden opgeschroefd. Die wet wordt gezien als reactie op de liquidatie van de belangrijkste Iraanse atoomwetenschapper. Iran zegde het atoomakkoord in 2019 deels op... nadat de Verenigde Staten zich een jaar eerder uit het atoomakkoord hadden teruggetrokken. Voor het eerst is een veto van president Trump door het Amerikaanse congres van tafel geveegd. Trump wilde de defensiebegroting tegenhouden omdat daarin een deel van zijn plannen wordt geblokkeerd, maar dat is dus niet gelukt. De begroting werd begin deze week al door het Huis van Afgevaardigden opnieuw aangenomen en nu is ook de Senaat met een grote meerderheid akkoord gegaan. Het was voor het eerst dat een Amerikaanse president een defensiebegroting blokkeerde. De politie heeft afgelopen jaar in totaal ruim 116.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat is een record en bijna twee keer zoveel als in 2019, zegt het Openbaar Ministerie. De grootste vangst deden de opsporingsdiensten in september... net over de Duitse grens bij het dorpje Wietmarschen. Daar werd in een loods een partij vuurwerk gevonden van ruim 50.000 kilo. Het weer. Het wordt een bewolkte dag, maar af en toe schijnt ook de zon.